Sjaantje, een met baantje. Hij drijft met Sja in de laag, heel voldaan, zit Don van Mexico. Het is wel naar voor haar, Don wil geen baantje. Hij is leuk. Mexicaantje. Hij lijkt zo stoer met zijn grote sombrero, maar dat heeft hij nooit gedaan. Als jij Sjaan wilt trouwen, zoek jij maar een baantje. voel Juan, hey jongen uit Mexico.